Waarschijnlijk zijn ze nog in Nederland. Op dit moment vragen we de mensen vooral in Nederland om mee uit te kijken. Dat is natuurlijk ook het grote voordeel van Amber Alert... dat je echt landelijk op heel veel verschillende plekken eh, hun foto's kunt delen... en informatie over hen. Dus dat we echt zorgen dat heel Nederland meekijkt eh, en meezoekt naar eh, naar, de twee. De kinderen zijn meegenomen door iemand die ze kent, zegt de politie. Wie dat kan zijn en wat voor kleren de kinderen droegen op het moment van de ontvoering is niet bekendgemaakt. Premier Schoof en minister Uitermark willen wel hun handtekening zetten... voor een lintje voor oud-vrijwilligers van het COA. PVV-minister Faber weigerde dat eerder... en dat viel niet zo goed bij de partijen in het kabinet. Je hoort Caroline van der Plas. Deze mensen die zetten daar hun tijd voor in. Die zetten hun ziel en zaligheid daarvoor in. En die kijken niet naar eh, kleur of ras of geloof. Die willen gewoon mensen helpen. En eh, dat is iets goeds. <laughs> dat is niet iets slechts. En het wordt nu slecht gemaakt. Dat, dat vind ik gewoon heel erg. Het komt nooit voor dat ministers zich op deze manier bemoeien met een lintjesvoordracht. En The Voice of Holland komt terug. Er komt ook een nieuw seizoen van The Voice Kids. Het programma lag jarenlang stil na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Riley deed mee aan het programma toen ze 13 was. Maar doordat het plotseling stopte, werd haar auditie nooit uitgezonden. Ik heb een beetje gemixte gevoelens daarover. Want ja, tuurlijk, het is jammer dat je helemaal opnieuw moet beginnen met wat je eerst had gepresteerd, zeg maar. Maar aan de andere kant, ik vind het wel goed dat ze dat doen, zodat iedereen een eerlijke kans heeft om mee te doen en eh, ja, een frisse start kan krijgen. Ja, Riley is inmiddels wel te oud voor The Voice Kids. Ze moet zich nu dus inschrijven voor de editie voor volwassenen. Om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen... heeft het programma een protocol opgesteld. Zo mag een kandidaat nooit meer alleen zijn met een coach of een medewerker van The Voice. Het weer het is helder, daardoor koelt het vannacht ook af tot niet ver boven nul. Morgen weer zo'n zorgeloze lentedag. De zon schijnt volop en het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer sta je ongeveer 10 minuten vast. Rijd je op de A10, de Ring Noord, richting Haarlem... dan sta je bij Amsterdam Slotervaart ook zo'n 10 minuten vast. En verder nog vertraging op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, en dan denk je van hoe zit het ook alweer? Maar dat heeft alles eh, te maken met ehm, een album wat eh, op handen is van eh, Alaska. Want daar hebben we het over. Alaska begon deze uitzending. En het gebeurt vaker dat wij met nummers weer van... nou ja, we beginnen er niet mee, maar we laten ze weer eens horen. het heeft alle reden toe. Welkom trouwens bij deze Alternative FM... die in het teken staat van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want... Eh, Alaska is weer gesignaleerd met eh, nieuw materiaal. Tenminste, daar zijn ze mee bezig. Eh, Louis van Sinderen, de drummer, Frank Bond en uh, Ferry Jonk. Dat zijn eigenlijk de drie waar het om gaat. En ze hebben al eens een keer eerder eh, zich laten zien. En dat was bij de verschijning van eh, de heer Francis Alban Blake. Maar eh, <laughs> ja, toen stond er in één keer een, eigenlijk een hele Alaska-band stond dat te, te, spelen. Maar goed, dit is uit 2015 uit mijn hoofd. Want dat was het album Prospero waar ze dit vandaan hebben gehaald. In Medias Res, dat is altijd een lekkere begin van een, ja, een programma. En daarom draaien we hem ook. Welkom dus eh, bij deze drie uur durende 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat gaan we doen? Eh, we gaan straks tussen 8 en 9. Dat is dus ook weer een eh, klein experiment. Want we gaan eens kijken hoe dat gaat als we dus een compleet uur helemaal iemand in de watten gaan leggen... en belangstelling gaan tonen voor, voor datgene wat hij maakt. En dat is Engel. hij heeft alle reden toe om ja, hier te zijn. Want er is een album van hem uitgekomen in februari liedjes in mineur. En daar zal hij vanavond het een en ander van laten eh, horen en ook zien. Want eh, het is ook de enige eh, uur dat we er zijn met YouTube. Tussen 8 en 9, dus niet 8 en 10. En dat heeft ook weer te maken met uh, Engel zelf. Want die moet de volgende dag samen met Jesper Huisman weer optreden in Middelburg. En dat ligt niet naast de deur, als ik, als ik even zo mag zeggen. Ehm, in dit uur proberen we ook nog een eh, gesprek eh, te voeren met Shai Howell. Dat heb ik eh, van tevoren al opgenomen. En zij is van High on Shai. En dat heeft ook een reden, want de nieuwe single Get Him Out... die komt morgen uit. En dat was ook een reden om eens eventjes bij te kletsen. Nou, van Volendam naar een andere... ja, het is iemand die ook uit Volendam afkomstig is... maar tegenwoordig resideert zij in Tilburg. Ehm, waar zij dus de opleiding volgt eh, aan de Rock Academie daar. En dan heb ik het over Lucie Fabienne. Want die had eh, vorige week een single uitgebracht. maar is, is ook nog duvels goed eh, te horen op het Piers Songwriter Guild compilatie. En de single van haar heet Illusive. Every Sunday morning she used to drive up to the ocean side. Get in the water. she's above the wave. It reassures me when King Minos, the infernal judge, who's standing in a crowd and watches me repent for my sins through song. death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave, but with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. will scream from across the street. Reassurance seeking sinners will clot my feet. Provoked by opinions I made public on their television screen. rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. history in local news paper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen. En 15 seconden voor het einde sta ik dan nog iemand uitleggen hoe die <laughs> een auto moet parkeren hier op het eh, trein naast deze studio. Eh, want ja, eh, het, eh, de, gasten zijn er inmiddels. Dus dat gaat zo dadelijk plaatsvinden. Het was een beetje een volendans blokje eigenlijk. Want we begonnen met Alaska. met Immedius Res van het album Prospero. en daarachter zaten Lucie Fabienne. Die onder meer te horen is op een compilatie van het Peer Songwriters Guild. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Jacob D. Edward... die twee weken geleden hier in deze studio is geweest... Maar dat was niet met het nummer wat je net hebt kunnen horen. En dat is Il Miglior Fabro Francis Alban Blake. Dat is dus eigenlijk een, een soortement van ode aan Francis Alban Blake. Eh, en dat staat op het album Borderline. Wat door Volkskrant-journalist Menno Pot is beoordeeld voor vier sterren. En Jacob D. Edwards zegt vier ballen. Dus dat, eh, dat is een beetje hoe het eh, gelopen is. Nou, dat, is eh, zeggende kunnen we dus eh, gewoon even weer verder gaan met eh, wat muziek te laten horen. Uh, een ervan is zeer binnenkort te zien in een C-punt. En dat is volgens mij in april, moet je even kijken. Volgens mij op 6 april. dan speelt Silver al daar. En dan zal ze ongetwijfeld ook dit nummer laten horen. En dat nummer dat heet Applaus. hoeveel mensen weet je echt hoe het met ze gaat? Alles goed is makkelijk gezegd, maar nog nooit echt door iemand gedaan. Slingers voor alle grote dingen, maar de grootste overwinningen blijven vaak ongezien. Maar nu juist die. Mag ik een applaus voor jou en voor al je dromen? Mag ik een staande ovatie voor hoe ver je bent gekomen? Ook van mij zie je alleen hetgeen wat ik wil laten zien. van het leven stralend, doelen behalen maar vergis je niet. Heb het wel duizend en één keer bijna opgegeven, teleurgesteld in mezelf en in het leven. En nog steeds twijfel ik soms of ik genoeg ben, of iemand mij echt kent. En ik weet dat jij dat herkent. Dus mag ik een applaus? andere homie die heeft nu een dochter van één en een koophuis Ik woon nog steeds tijdelijk en ik ben nooit thuis Aan het eind van de dag ben ik gesloopt Ik hou nog vast aan de droom, misschien komt die nooit uit, nee Misschien kom ik nooit thuis, nee, nee Ik heb het wel geprobeerd, maar nog steeds niet is zo ons best, maar we vielen uiteen Jij was het niet voor mij, maar dat geeft niet eens maar dan ben ik liever alleen Ik heb me zo vaak bezeerd Ik voel het niet meer Zo vaak geleerd Dus dat doe ik niet meer Soms val ik zo diep Als niemand me ziet Maar ik kijk niet meer terug Naar wat ik achterliep Al mijn vrienden zeggen me Dat het nu wel tijd wordt voor mij zie liefde nergens omdat alles hier tijdelijk lijkt nummers achter elkaar in, eh, in dat verhaal. Want eh, dit was Jit met Dieper. En straks hoor, eh, hoor je het, nieuw, de nieuwe single van haar met Warmte. Dat is de single die morgen uitkomt. Maar die hadden we deze nog niet laten horen. En we vinden dat we het wel een beetje compleet moeten doen in, in dat opzicht. Wolfie met Buitenbereik hoorde je daarvoor. En daarvoor Silver met het nummer Applaus. Dus dat is een beetje wat we hebben laten horen. Nu, eh, tijd weer van iemand van dat gilde eh, uit Volendam. En die is ook ooit eh, geweest, maar dat is wel 12 jaar geleden. Dus zo lang is dat alweer terug. One Clueless Friend en het nummer dat heet Undertow. Everything's black I tried to see, but I tremble uncontrollably. Behind the wheel, couldn't reach for safety, even if I wanted to. Mm. I'm black and blue running down and low Searching for the smallest thing that reminds me of home oh, I realize there's nothing left to find Got an empty trunk and a sunken mind my mind takes me to this dream I hid. I stumble, terrified and blind. There a voice tells me it is time to choose. I could only save some. this is just a part of me. It slowly heals, couldn't reach for peace, even if I wanted to. and blind. que So hard to say, but I know how it tastes when there's salt in my wounds and it burns every day. It's so hard to describe the salt war in my mind. Turn the tides and I'll find my way. the love we shared Then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset But I'd rather just move on now I'm waiting for the day to start so I can walk it off, reset my body and my mind. I need a daily job just to make it positive. All heals in time. Oh my love, my love, we are better off apart. Oh my love. like it was hard uh. Darling, I fucked it up again I lost the love we shared Then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset But I'd rather just move on you said that we could give it time, but I never wanted to give you mine. I just wanna accept the fact that we were never feeling fine. I don't wanna keep your hopes up. We were done for so long. For you, it was the only, but after two months, that was over. You were talking about a family But I'm not part of that fantasy I came and left with a sudden breeze Blown away like the autumn leaves, yeah Darling, I fucked it up again I lost the love we shared Then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset But I'd rather just move on Darling, I fucked it up again I lost the love we shared And I can't get it back drie nummers achter elkaar. Eh, dat was uh, met Darling. Die heb je net eh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je uh, Rodon Series met een eigen opname. Dark Waters. En volgende week komt er een nieuwe single van haar uit. En daarvoor One Clueless Friend met Undertow. deze dame die hebben we ook hier gehad. En dat was bij de vorige editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is Koos. En dit is de echte singleversie. songs to welcome self-pity Then I carried the feeling on my shoulders I pray for rain on the sunny days to end. tried to hold that I think take some time to realize that it's actually not that deep Make myself feel comfortable inside the hole that I dig Take some time to realize that it's actually dat was Koos met Not That Deep, de singleversie. Je hoort eh, Engel al eh, op de achtergrond eh, bezig zijn. En dat is ook meteen de aanleiding om het gesprek met Cheyenne Howell uit te gaan zenden. Want die had ik van de week al gesproken. En aanleiding is natuurlijk haar nieuwe single. we beginnen natuurlijk met een oude single van haar. En dat is What's Going On. Daarna het gesprek en dan Get Him Out. telefoon hebben wij Cheyenne. Of beter bekend, ja, zij is eigenlijk ook beter bekend als High on Shy. Want dat is natuurlijk eh, hetgeen wat ze doet. En we hebben haar aan de telefoon. Yes, hallo. Ja, eh, want dat eh, heeft natuurlijk een reden. want het is vandaag, als we dit uitzenden, 27 maart. Maar op 28 maart komt weer een nieuwe single van je uit. Ja. Ja. Ehm, wat, eh, want want je, bent er al, je bent alweer een tijdje bezig, geloof ik, alweer met nieuw, nieuwe dingen al aan het uitproberen, toch? Ja, zeker. Ja, de laatste, de laatste release was natuurlijk vorig jaar eh, april. Mhm. Dus in die tussentijd eh, ben ik de studio ingedoken en heb ik eigenlijk gewoon lekker veel dingen uitgeprobeerd en gekeken wat ik nou zelf echt vet vind. En daar is nu dit uitgekomen. Ja, wat, wat vind je vet? Ja, gewoon even een stukje, klein stukje ruiger uh, dan wat, wat het vorige keer was. Mhm. En eh, ja, eigenlijk gewoon iets meer attitude in, in, in de muziek en ook wel in de tekst. Ehm, dus ja, vooral attitude en... Eh, ruig eigenlijk. Ja, eh, is, is dat een beetje waarbij je ook een beetje aan het nadenken van... Eh, ja, ja, het is niet alleen eh, de vorm, maar ook gewoon de muzikale richting? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want, want, was je dan, ja, want als je dan kijkt naar de EP die je dus hebt uitgebracht vorig jaar is dat alweer. Want ja, het is alweer bijna een jaar geleden dat je die EP hebt uitgebracht. Counterweight. Eh, maar wat is dan... Ja, nou ja, eh, je zegt het al. Hè, het verschil is dat het iets ruiger is. Maar had het dan ook dat nodig in jouw ogen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb ook gewoon... Ik, ik, word natuurlijk ook eh, weer een jaartje ouder. En ik merk gewoon heel erg op, op dit moment hoe ik in het leven sta. Is gewoon lekker doen wat ik zelf wil. En ja, gewoon echt leven voor mezelf. En ik merk gewoon dat dat ook heel erg uit in, in de muziek die nu tot stand komt. En dat ik eigenlijk ook gewoon iedereen die luistert wil meegeven van... Ja, leef lekker je leven voor jezelf. En, en ja, dat is gewoon een bepaalde attitude ja. te staan en hoop, hoop over te brengen eigenlijk. Ja, ga, eh, eh, dan gaan we het ook natuurlijk hebben over de inhoudelijke kant van het verhaal. Maar uh, zit er dan wat de teksten betreft ook een behoorlijke verandering in, in dat opzicht? Want ja, er was, met Counterweight was dat dan toch ietsje anders? Ja, nee, ik denk dat deze, deze single gaat ook weer wel over iets persoonlijks. En hm ik heb wel eigenlijk al de topic al eerder een beetje aangeraakt met uh, Carefully bijvoorbeeld. Mhm. Eh, van mijn vorige EP. Maar ehm, ja, Get Him Out gaat dus eigenlijk over ehm, zo'n stem in je hoofd die je dan continu tegenhoudt. Eigenlijk je weerhoudt van ja, je volle potentie. Ehm, dus ja, eigenlijk dat zijn dingen die ik ook wel op Counterweight heb aange, aange, aangeraakt. Maar waarvan ik nu denk van oh ja, ik voel nu wel steeds, ehm, steeds fijner om het er ook opener over te hebben of zo. Ja, ehm, dat, dat eh, vereist toch een bepaalde vorm van je kwetsbaar opstellen eh, in, in, in allerlei opzichten. Ook in je muziek. Ja, kan je dat eigenlijk ook? Of... Ja, ja, ik vind dat het ook steeds beter gaat. En eh, ik heb met de vorige EP ook al best wel wat dingen naar buiten gebracht waarvan ik dacht, oei, ik weet niet of ik dit eh, naar buiten moet brengen of zo. Maar mhm. eh, eigenlijk doordat ik dat toen al heb gedaan, dacht ik nu van, oh ja, het maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, mensen die luisteren muziek om zich erin te kunnen vinden. En hoe eerlijker ik ben, hoe, eh, ja, hoe meer, meer mensen zich daar ook in kunnen vinden. Want ik bedoel, iedereen zit met, met, met problemen iedereen zit met dingen die hij misschien niet wil vertellen. Maar <laughs> ja, er moeten ook mensen zijn die dat wel gewoon dat taboe bespreken en wel gewoon er ook over zijn. Ja, is het dan ook zo dat je denkt, nou, eh, om het even heel, eh, eh, dat, dat, noemen ze dan met het F-woord, en dan it, ik ga het gewoon doen. Ja, ja? doen. Ja? dat is het wel, ja. <laughs> ja. dus dus ja, je hebt, je hebt eigenlijk de drempel niet meer dan als ik jou zo beluister. Om, om dan toch zoiets iets te doen van, nou ja, ik, ik, maak het maar gewoon bespreekbaar. Nee, ja, ik heb eigenlijk de drempel is eh, in ieder geval een heel stuk lager. Ja. Eh, eh, en ik hoop ook heel erg dat, dat als ik dat doe, dat eigenlijk meerdere mensen dat gaan doen. Hm. om gewoon vrijer te zijn in dingen te vertellen en gewoon open, open te zijn naar mensen om je heen. Hm. Ehm, en ja, vooral Get Him Out gaat natuurlijk over dat, dat stemmetje in je hoofd gewoon zo belangrijk om ook tegen je innerlijke criticus gewoon soms nee te zeggen. En gewoon te denken van, weet je, <laughs> roep even op, <laughs> ik wil gewoon even iets doen. Ja. Eh, ja, ik denk dat het heel goed is om daar ook, eh, ook soms nee tegen te zeggen. Ja, eh, kun, jij, kun jij tegen een hele hoop dingen nee zeggen? Of ben je iemand... Ja of, ja, of ben je iemand die heel graag altijd ja zegt? Een ja. pleaser? Ja, ik wil zeggen, ik ben heel slecht in nee zeggen. <laughs> Dus eh, daar moet ik nog eventjes aan gaan werken. Ja. <laughs> Maar, ik ben wel steeds beter geworden in nee zeggen tegen mijn innerlijke criticus. Ah. Dus dat is al het eerste stapje. Ja, maar als je dat vaker kan doen, dan kan je dus ook eh, tegen een aantal andere dingen ook nee zeggen. Denk ik, zomaar. ja. Ja. ja eh, het is een groeiproces. Ja, eh, Get Him Out. Dat is dus eh, de, de, eerste nieuwe single na, nou laten we zeggen, bijna een jaar. Ehm, gaan er nog meer dingen volgen van jou? Absoluut. Ja? Ik heb, ja, zeker. Ik heb nog geen... ja, ik, ik, kan nog verder niks erover zeggen, maar... Eh, potverdorie. ja, ik bedoel, er ligt heel veel klaar, er ligt heel veel plank, dus er komt misschien wel meer aan. Ah, nou, dus dan eh, kunnen we in ieder geval eh, voorlopig het eh, doen met deze single. Dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Op Instagram, is It's High on Chai. En dat geldt ook voor Facebook. En dat geldt ook voor TikTok. <laughs> en op Spotify is het ook High on Chai. En Apple Music en al die dingen. passenger seat Not sure if I will make it, take it personally And I tried to make it out, tried to make it out alive Piercing broke my ears with this hot bitch cream He's crying like a baby cause he know he can win And I'm not his property, no I'm not his property this time It's the wary eyes, compulsive lies creeping up inside. Every thought and every echo, I got nowhere to hide. Yeah, we're both tripped in my head, both tripped in my head, oh my. When I'm on my own, I look really alone. It's a haunting melody that turns the radio on. Crash a car into a tree, crash a car into a tree and die. een beetje ook eh, gevraagd eh, naar haar avonturen bij de headliner. Want eh, daar was ze natuurlijk ook te zien. Deze Cheyenne Howell. En de band waarin ze speelt is natuurlijk High on Shy. bovendien zal zij daar niet als enige te zien zijn. Want ook op het hoofdpodium tijdens Bevrijdingspop op 5 mei zal ze te zien zijn. Maar dan als bandlid van Waterfront. Ja, inderdaad, daar eh, zal ze ook eh, te zien zijn.